uur. met het NOS Journaal. Minister van der Steur geeft toe dat de ambtelijke top van zijn ministerie onvoldoende heeft gefunctioneerd. We zijn volop bezig met verbetering, zei Van der Steur in een reactie op het tweede rapport van de commissie Oosting. Van der Steur geeft toe dat in de zoektocht naar het tevenbonnetje de ICT-afdeling van het ministerie wel goed functioneerde. De Tweede Kamer is geschrokken van het harde oordeel van Oosting. SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks vinden dat het grote ministerie moet worden opgesplitst. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib vindt het verontrustend dat discriminatie van moslims vaker voorkomt dan gedacht. Uit onderzoek van een islamitische koepelorganisatie blijkt dat er sinds vorig jaar 41 meldingen binnen zijn gekomen bij het Rotterdamse antidiscriminatiebureau Raad 44. Bij de koepelorganisatie die het onderzoek uitvoerde kwamen nog eens 174 meldingen binnen. Abu Talib noemt de discriminatie een soort onzichtbare betonrot waar je pas iets van merkt als er een balkon naar beneden komt. Groot-Brittannië moet bij de Europese Unie blijven. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in Brussel. Hij hield daar een toespraak voor het Europees Parlement. Volgens Willem-Alexander is het Europees boeket niet compleet zonder de Spaanse anjer, de Kroatische iris, de Nederlandse tulp en de English rose. Verder vindt de koning dat het Europees parlement de basis van de EU moet versterken door oog te hebben voor de wensen van alle burgers van de lidstaten. De Oekraïense piloot Nadja Savchenko, die gevangen zat in Rusland, is geruild tegen twee Russische militairen die in Oekraïne gevangen zaten. Het Oekraïense presidentiële vliegtuig met Savchenko aan boord is geland in Kiev, meldt de Oekraïense president Poroshenko. Ook de twee Russen zijn in hun land aangekomen. De Oekraïense piloot was door Rusland veroordeeld voor de moord op twee Russische journalisten. Het weer nog vanuit het zuiden opklaringen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en warmer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Nes 3 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag. Veel vertraging tussen nieuw vellen en Roelof 12 kilometer, drie kwartier vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk met drie vrachtwagens. Er is maar één rijstrook open. Op de alternatieve route via de A44 bij Wassenaar was ook een ongeluk. Dat is zojuist van de weg afgehaald. Tussen Oestgeest en Wassenaar 4 kilometer file. Straks moet nog wel het asfalt worden schoongemaakt. Op de A12 naar utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen na een ongeluk 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 5. En de A27 Utrecht-Breda tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer. Ten slotte de N206 Heemstede-Zoetermeer.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 her and Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it in stuck in a vine.